van 6 uur. Kirsten Klomp met het NOS. Als gevolg van een proef met een nieuwe pijnstiller in Frankrijk... is één proefpersoon hersendood en liggen vier mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Drie van hen zullen onherstelbare schade overhouden aan de proef. Het medicijn werd getest in een laboratorium in de stad Rennes. Daar deden in totaal 90 mensen aan mee. Eerder werd bericht dat het om een pijnstiller ging op basis van cannabis, maar dat klopt niet. Alle testen in de Franse privékliniek zijn meteen gestopt. In Arnhem is een ex-militair opgepakt die in Syrië IS-strijders zou hebben gedood. Hij is woensdag gearresteerd en vandaag voorgeleid voor de rechtercommissaris in Rotterdam. Die heeft de man van 47 vrijgelaten. Wel moest hij zijn paspoort afgeven om te voorkomen dat hij weer naar Syrië vertrekt. Het kabinet ziet niets in het opheffen van het verbod op pepperspray, zoals PVV-leider Wilders voorstelt. Volgens het kabinet lost pepperspray het gevoel van onveiligheid door de aanrandingen in Keulen niet op. Vicepremier Ascher zegt dat de beste reactie is om de daders aan te pakken en zorgen dat de politie niet machteloos staat. Den Haag krijgt een rechtbank voor de berechting van oorlogsmisdadigers uit de Kosovo-oorlog. Het wordt een nationale rechtbank en geen internationaal tribunaal. In Kosovo ligt het berechten van verdachten zo gevoelig dat de Europese Unie heeft gevraagd of de rechtbank in Nederland kan komen. Een man uit Den Bosch is zwaar gewond geraakt bij zijn aanhouding door de politie. Zes agenten worden verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De man werd dinsdag opgepakt in een woonvoorziening waar hij verbleef in Den Bosch. Hij zou agressief zijn geweest tegen hulpverleners. Later op het politiebureau werd hij onwel en is hij door agenten gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht en daar ligt hij nog steeds. Het weer in het zuiden nog wat winterse buien, maar vanavond wordt het langzaam droger.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 Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 8. A6 Lelystad-Muiden voor het knooppunt Muidenberg 6. Op de A12 richting Den Haag is er bij Zoetermeer een ongeluk gebeurd.